Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het koraal voor de kust van de Amerikaanse staat Florida is massaal aan het verbleken. De verbleking ontstaat door de snelle opwarming van het zeewater... en kan op termijn zorgen voor massale afsterving van het koraal. Het is niet uitzonderlijk dat koraal verbleekt in de zomer. Het gebeurt wel volgens experts nu uitzonderlijk vroeg. Eerder deze maand was de zeewatertemperatuur boven de 30 graden. Een stichting is nu volop bezig met reddingsacties... door bijvoorbeeld stukken koralen over te plaatsen naar bewaarplekken op land. In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd in gevangenissen. Sinds afgelopen weekend zijn verspreid over het land minstens 18 gedetineerden gedood bij rellen. Om de orde te herstellen is het leger ingezet. Ecuador kampt al langer met grote problemen in gevangenissen. Complexen zijn overvol en er komt veel bendegeweld voor. Ecuador is een knooppunt in de wereldwijde handel in cocaïne. De ingestelde noodtoestand geldt aanvankelijk voor 60 dagen. De ansjovis is bijna uitgestorven in de Oosterschelde. Dat concludeert een familiebedrijf dat daar al bijna 100 jaar vist in het gebied. Tot 2019 ving het bedrijf jaarlijks zo'n 8000 kilo anchovis, waar het tegenwoordig geen kilo meer ophaalt. Dat de vis amper meer wordt gevangen in de Oosterschelde betekent niet het einde van de vissoort. Anchovis komt onder andere nog wel voor in de Noordzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland neemt komende dag weer toe. De Griekse autoriteiten hebben voor zes van de dertien regio's code rood afgekondigd. Afgelopen dag waren dat er twee. Het waarschuwingsniveau voor Rodos wordt juist afgeschaald naar code geel.